Even lekker discoen eh, aan het eh, begin van een, eh, een nieuwe Break Week. Maar wel een nieuwe Break Week in een heel nieuw jasje. Wat nou al heerlijk zit, als ik het eerlijk zeg. Goedenavond, het is ja, een nieuwe Break... Oh, oh, oh. oh. De Week. Breek de Week, het is uh, 3 april 2019. Goedenavond, een nieuwe brede Week, het is uh, 6 over 9. En inderdaad, het is Break Week in een nieuw jasje. Want na twee jaar heeft eh, de lokale omroep Goorlen weer een nieuw soul- en funk-programma. En daarnaast, ja, het heet gewoon nog steeds Break de Week hoor, anders wordt het allemaal zo verwarrend. Voorlopig heet het gewoon nog Breek de Week. En ja, wat je kunt verwachten, de beste soul, funk, disco en af, eh, af en toe een mespuntje jazz. We begonnen met eh, Teddy Pendergrass. Hij zat in Harold Melvin en de Blue Notes. Hij was dus niet Harold Melvin. Hij was wel uh, de leadzanger. Get up, get down, get funky, get loose. Dat is het motto voor de komende twee uur. Dit is George Duke. Kijk maar uit. Dit is Reach Out. I've got a perfect situation. I'm so lucky that I feel the way I do, girl. I've got no heavy complications. To keep my love from coming straight to you. Though you are smiling with another. Your eyes keep telling me you just don't care. If we could talk just for a minute, I'd get your number and we'd go from I think I see what you have planned to do. With some excuse, you leave the table. You want to meet me near the powder room, yeah. I follow you without his notice. You touch my hand and slip your number to me. jaren 80. 1983 om precies te zijn. George Duke. Guardian of the Light. Van eh, dat album, uh, daar kwam het vanaf. Reach Out. En ehm, ja, breek de week dus. Een, eh, een oud programma in een nieuw jasje. Dat is het. Maar we gaan gewoon altijd door waar Sanne van der Brand al jaren geleden mee is ja, begonnen. Dat is gewoon af en toe die krentjes hè, uit de popmuziek. Om die ook gewoon te draaien. Dan gaan we ook gewoon eh, mee door. We pushen aan. En dan kom je uit bij eh, de Quantic Soul Orchestra samen met Alice Russell. wel enthousiast, dat is mooi. Ook alweer een jaartje op, uh, nou wat zal het zijn, 14 uit. De Quantic Soul Orchestra en eh, op vocaal hoorde je Alice Russell met uh, On. En daar gaan we ook gewoon eh, mee door. Nieuwe dingen draaien. Ik denk dat dit het beste nieuwe soul liedje is wat ik maar voor je kan vinden. Laat ik daar dan gewoon mee doorgaan. Als het mij niet spaak eh, loopt vanavond. En dan kom je uit bij deze man, Anderson Paak. Laatste album was niet hmm, heel zo, maar er komt een nieuw album aan. En dit singeltje, deze nieuwe single, dat is in ieder geval een heel fijn voorproefje. King James. We've been through it all, though it could be worse. We've been moved around in a state of alert. There's nothing new or sharp about the cutting edge. If they build a wall, let's jump the fence. I'm over this. Stairs can never put the fear in me. What we built here is godly. They can't gingerfy the heart of kings. Let's just not talk about it. If I make a move, you're coming with me. What about the love? Coming with me. What about the neighbor? Anderson Paak. Zo eh, luidt de naam van deze man. Anderson punt Paak. Die punt die hoort er echt wel tussen. Want anders eh, voelt hij zich niet helemaal serieus genomen als artiest. En dan neemt hij jou ook niet serieus. Dan kun je zeggen, ja dag. Maar het is wel zo. Anderson Paak. Ja, het, laatste album. mwa, niet echt mijn ding, maar... De liedjes, de losse liedjes gewoon, de singletjes, de singles. Die zijn fijn bij deze man. Anderson Paak. En King James. En dan denk je, hè, in de soul en de funk, hè, het zal wel over James Brown gaan. Maar nee, het gaat over een, eh, een basketballer, Lebron James. Dus dat, eh, dat is de King James. Maar hey, als we toch in een nieuw soul- en funk-programma zitten, laten we hem dan ook even draaien. En, want volgens mij is hij net zo enthousiast over eh, deze nieuwe van Anderson Paak als ik. Volgens mij wel, ja, normaal. maar. Zo, nou bijna te enthousiast. alles wat te voor staat, dat is niet goed, hè? Behalve tevreden, te goedbon, terras, tequila. Nou, het zijn toch wel een aantal dingen. Get Up After That Thing. Geen, eh, geen hit in Nederland. Wel leuk. Het is uh, James Brown. Get up Get up Straks weer uitgefloten het eind. James Brown! Heerlijk! Godfather of Soul hoort uh, absoluut thuis dan in een soul- en funkprogramma, laten we eerlijk zijn. Get Up After That Thing hè? en eh, daarvoor King James. Gaat dus niet over James Brown, ehm, maar hey, laten we hem dan toch eh, gewoon lekker achteraan draaien. En als we toch bezig zijn, hè, dan even kijken. Ehm, even kijken hoor, waar is hij nou? Nou is hij weg. Ehm, Even kijken, doe ik heel snel hoor. Doe ik heel snel, kijk, hey, eh, had ze platsie. Ehm, ja, daar is hij. Dit stuk had ik natuurlijk eerst, eerst afgeknipt, maar hey. Dat maakt niet uit. We zijn er geknipt voor in dit programma. Normaal begint hij bij de radio inderdaad hier pas, bij de toeters. Nou al toeters? Ja, inderdaad. Tower of Power! the more they stay the same. It may be a different age, but I'm on the same page. one thing that I found, I'd still be digging on James Brown. I had an attitude adjustment. I did some psychotherapy. I helped myself to some. sexy maten. Ja, weet ik ook wel. Weet ik ook wel. Ach, dat is toch fijn. Tower of Power. Ik weet nog wel, ehm, ja, ze hadden verschillende hitjes natuurlijk. Ze bestaan al eh, sinds eh, de jaren 60, 1968. Vorig jaar eh, hadden ze nog een 50-jarig ja, jubileum. Ook een nieuw album kwam eruit. eerste in, nou, het zal het zijn geweest, 10 jaar of zo, kleine 10 jaar. Tower of Power, Soul with a Capital S, die ken je natuurlijk. Eh, ik heb laatst ook nog Down to the Nightclub eh, gedraaid. Maar dit was ook wel een van de hitjes, een van de bekendere. Digging on James Brown. En eh, van Digging on James Brown kunnen we dan naar het volgende orkest. Dat is Digging Dirt. Dus het, het is iets nieuws. Want hey, af en toe ook wat nieuws laten horen. Ze komen uit Noord-Californië. Het is een, een achtkoppige band. En ze maken alleen maar ja, van dit soort fijne liedjes. Soul, funky, beetje disco. Heerlijk. Dig Dirt, de nieuwe single, die heet Superstar. Nou, dat is, dat is James Brown, hè? Everybody, yeah, superstar. That is what you are told me. Take a move, a direction you're gonna see. superstar. That's what you are. see. You don't have to know your next move. stop. op een uh, Facebookpagina te kijken. Ik denk dat het toch dat het zeven man zijn. Nou ja, zeven, acht. Maar maakt het uit, ze maken fijne liedjes. Het was eh, Digging Dirt. Ik heb het ook pas net leren kennen. Ehm, uit Noord-Californië dus. Ehm, en het heet... Ehm, Superstar, zo heet het. Hoe kwamen we daar ook alweer? Nou, van Digging Dirt, eh, daarvoor Digging on James Brown Tower of Power. Uh, nou, daarvoor dus weer James Brown zelf met Get Up Over That Thing. En daarvoor King James. Wordt er dus niet James Brown mee eh, bedoeld, maar het was de nieuwe single van Anderson Paak. Ehm, ja, af, natuurlijk... even kijken, nee, ik, ik start deze in. Ik dacht gewoon deze in, hè. 60s, 70s, 80s, maar ook 90s. Het maakt ons allemaal niet uit, als het maar goed is. En zo is het. En dit was eh, in 1990 een enorm grote hit. Het eh, haalde de nummer 3 in de top 40. Jet Jackson. Hit the drummer, get wicked. Let's move on, cause it's time to move on. Hit the drummer, get wicked. the drummer get precies. Chad Jackson, heer de drummer Get Wicked. Een eh, nieuwe Break de Week, een, eh, een oud programma, maar... Nou ja, oud, een ouder programma, maar wel in een heel nieuw jasje. Wat ongelooflijk fijn zit. Het is Break de Week met vanaf eh, ja, vandaag... Met de beste soul, funk, disco... En af en toe een mespuntje jazz, dat komt er ook nog aan. Nog, maak je niet druk. Komt allemaal goed. En we gaan even twee platen uit de jaren 80 achter elkaar draaien. Ook leuk. Rick James. Die ken je van eh, diverse hits. Dit was niet zo'n hele grote. Dance With Me. I'm James Bitch. En eh, het was eh, ja, een van, eh, nou ja, wel de bekendere. Het was niet een van de grote hits, hè, want dat waren natuurlijk Super Freak en Glow natuurlijk. Maar dit was nou wel tipperade materiaal, maar eigenlijk daarna meteen in de vergetelheid geraakt. Wel leuk om weer eens te horen, om hem even zo'n bovengronds te halen, als het ware uit een ja, schatkelder. Het was Rick James en Dance With Me. Ja, en ik zei nog een plaat uit de jaren 80. Dit nummer dat gaat over ja, allerlei dingen die je in je kont kan stoppen. Dus Eddie Murphy, Boogie in je butt. Hey, I ain't putting no boogie in nobody's butt. That's nasty, man. What you talking about? Putting boogies in people's butt. You out your mind or something? You go to jail for doing something like that. Well, step aside, my friend, I've been doing it uh, for years. I say, sit on down, open your eyes and open up your ears. Say, put a tree in your butt, put a, a bubble bee in your butt. a lock in your butt. Put a big rock in your butt. Say put some fleas in your butt. Say stop to sneeze in your butt. Say put a tin nobody's butt, no bees in nobody's butt. But nothing, you must be out your mind, man. Do y'all get paid for doing this? Cause it, y'all got to get some kind of money, cause this don't sound like the kind of, I'd rather golf, to be perfectly honest, than put something in somebody's butt. Be truthful. Well, step aside, my friend, and let me show you how you do it when Big Bad E just rock, rock, do it. Put a case in your butt and say, put a metal case in your butt and say, put hot face in your butt and say, put a frown in your butt and say, put a clown in your butt and say, sit on down butt. I say put a boat in your butt. I say put a mo in your butt. Put a mink coat in your butt. Put everything in your butt. Just stop to sing about your butt. Feels real good when you sing about your butt. Sing. Now wait a second now. Do y'all get paid for this, for doing this, putting the butt and all that stuff? Really? And what's this? A hundred dollar bill. I get to keep this hundred dollars if I be putting stuff in people's butt? Really? Well, step aside. Put a telephone in your butt. Say put some dust in your butt. I say it's a must in your butt. I say pizza crust in your butt. Say put a telephone in your butt. I put a dinosaur bone in your butt. Put a radiator in your butt. I say see ya later in your butt. I put an alligator in your butt. I say put some money in your butt. Sure feel real funny in your butt. What's up so sweet? Breek de week. Oud programma in een nieuw jasje. De beste soul, funk, disco en af en toe een mespuntje jazz eh, hoor je vanaf vandaag in dit programma. Rick James, Dance With Me en eh, dit was Eddie Murphy, Boogie in Your Butt. Het gaat over eh, ja, eigenlijk <laughs> gewoon dingen die je allemaal in je kont kan stoppen. Ja, ik heb het ook niet bedacht hè. Het is ja, even weer tijd voor wat nieuws. Dit is een, een zeskoppige band. Ze heten de Matador Soul Sounds. Met eh, ja, ook weer twee funky ladies, funky chicks eh, erin. Het is de nieuwe single. Feeling good. En die heet We Got What You Need. wanna get nou, rustig nou. Ja, heerlijk. Funky shit. Ook dat, uh, dat orgeltje erin, hè. Dat was lekker. Nieuwe single, Metador Soul Sounds. We got what you need. En dat is het. Wat is dat dan? Nou, de beste soul, funko, disco, uh, soul, funk, disco, funk, disco, soul, funko, disco. En af en toe een uh, mespuntje jazz natuurlijk. Komt er nog aan nog. Ehm, we gaan even terug naar de jaren 80, 1986 eh, om eh, precies te zijn. Deze man die heet Net Augustin. Nou, we gaan eigenlijk net april in, dus eigenlijk komt er helemaal geen reet van. Ik dacht ook al van, eh, is dat nou? Zometeen is het net begonnen, eerste keer in het licht hier naartoe Het Kan dus wel. Heel klein hitje, Ego. in de top 40. Nummer 36. Hoger kwam het niet. Net Augustin. <laughs> Ego. Ook zijn enige hitje, zo sneu. Benen in dag vliegen en ook nog eens met een heel klein hitje. Maar hey, wel een fijn liedje, daar gaat het misschien uiteindelijk wel om. Net Augustin en Ego. Ehm, ja, deze man, Bill Withers. ja, je hoort er nooit meer wat van. Maar hij is, eh, vorig jaar is hij 80 jaar geworden. Hij ehm, is volgens mij op zijn 35 of zo is hij begonnen. Of tenminste heeft hij zijn eerste plaat gebracht. Dus hij kon ook weer heel makkelijk kon hij uit de muziek eh, zien stappen. En dat heeft hij onder andere ook gedaan omdat er op een gegeven moment eh, platenmaatschappijen, witte mannen, hè, witte mannen, die waren toen vooral aan de macht, ook in de muziek. Die ehm, ja, And I can hear the angels sing, songs that only angels sing. She's such a pretty thing, and I can feel my heart just a thumping and a skipping when I'm kissing my love. she does. All she wanna do is kiss and hug. She's got me in love, and I can feel my heart just a thumping and a skipping when I'm kissing my love. Put your foot on the rock and pat your foot, don't stop. Orders. Van het album Still Bill. En ja, he, he's Still Bill. Want hij is er nog steeds. En dat is maar goed ook. Ook al maakt hij dan geen muziek meer. 80 jaar is hij inmiddels. Bill Withers, Kissing My Love. Use Me stond er ook op. En uh, Lean On Me. Fantastisch. Wa wat een waanzinnige stem heeft, eh, heeft die man Bill Withers. Had ik maar, had ik maar één zo'n stem. Want ja, ik heb ook maar één stem. Want toch? Je hebt mijn stem. Nou, wel goed. Bill is dus Kissing My Love. Of nee, meerdere stembanden. Ehm, goed, dat heel terzijde. Um, nog even, nog één nieuwe dit uur. Ehm, ik heb de plaat van de week, die heb ik je nog niet helemaal voorgesteld. Want vanwege dit programma, omdat nou, dat nou e-, een beetje aangepast is, maak, ik, maak ik die eigenlijk normaal op, eh, op vrijdag bekend. Voortaan, het, het plaat de arm van de week. Maar dat heb ik afgelopen vrijdag niet gedaan. Waarom? Omdat we afgelopen vrijdag, we zaten natuurlijk midden in de week van de kleurplaten. We draaiden alleen maar liedjes waar ja, een kleur in de titel zat. Dus ehm, ik ga hem je nou dan voor de eerste keer vol voorstellen. Want het is ook de eerste keer dat ik hem ga draaien. Dat ik hem ga voorschotelen, zoals dat mooi heet. Het is eh, de nieuwe single van eh, niemand minder dan Eli Paperboy Reed. Die zit al wat, eh, wat langer in het vak. Hij heeft ook één, nou, één klein hitje. Stake Your Claim is dat. Maar dit is helemaal nieuw. Of ja, helemaal nieuw. Is nog van vorig jaar. Maar 99 Cent Dream, zo heet hij. tearing through the couch cushions, trying to scrounge up a buck. You know I'm running to get to him, but oh, he rolls away. Cause I gotta stay cool on a hot summer day. I got three quarters and two dimes. I got four pennies. It's all mine, and I'm walking on the street just to be seen. Looking so good, so fresh, so I always hear my mama calling way too soon. Chasing after girls and try to make them holler. Then I hear that bell ringing, find another dollar. I got three quarters and two dimes. I got four pennies. It's all mine. the fence. Can't get the words out, but I'm just in time with my quarter still a jingling. I'll get what's mine. I was yearly living life carefree, not a worry in the world from a bill or a girl. <laughs> Homework was the main concern, and with 99 cents, I had money to burn. Looking for a block party or a barbecue. Who said balling out was impossible? And I could do things that was hard to do. A quarter water plus chips and a Charleston shoes. <laughs> it was the kid, like every yarn. Looking for a girl like a move heavy on. In the vein of Christina Milian, but with more echelon and some pink jellies on. Now, not some average missus. Someone I could play run, catch, and kiss with. Back then, kid, please believe this. Only thing me and Eli would need is three quarters and uh-huh. two dimes. I got okay. four pennies. It's all mine. I'm walking in the street just to be seen. Looking so good, so fresh, so clean. Mercy, boy, don't be so mean. All I got now are 99 cents. Walking in the street just to be seen. Looking so good, so fresh, so clean. Mercy, boy, don't be so mean. All I got now are 99 cents. Ja, als ik hem vertaal is op vrijdag eh, bekend maak, die plaat van de week het is vrijdag alweer een nieuwe. Nou, ik blijf hem voorlopig wel draaien hoor. Ook, ja, vooral op de woensdagavond. Misschien dat ik hem ook wel een keertje op vrijdag eh, gewoon doen. kan niet prima. Ellie Paperboy Reed. Hij kreeg de naam eh, Paperboy omdat hij eh, de, ja, het petje op had van zijn opa. En dat, eh, dat petje van zijn opa, dat leek dan weer op een, op een petje wat uh, ja, krantenjongens eh, dan zeg maar ja, altijd op in die type, typische jaren 60, 70 films. Maar ehm, ja, ja fijn, fijn liedje, daarom heet het dus zo. Ellie Paperboy Read, de nieuwe single. Ja, eigenlijk is hij nog van vorig jaar, maar, maar wat maakt het uit? Geen hond die het gedraaid heeft, dus ik begin er dan nou nog maar mee. 1990 centi Dreams en die rapper die halverwege hoorde, dat, dat was Big Daddy Kane. En om nog helemaal af te maken, ook nog even de jingle. De plaat yeah. van de week. Ja, is lekker. De nieuwe van Ellie Paperboy Ritz. Ik zal binnenkort dan ook Stake Your Claim een keer draaien. Want ho, ho, wat een plaat is dat. Hoi, oi oi. Laatste dit uur. Ja, moet ik ook eh, af en toe eh, wat soul dames draaien. Nou, dit is er wel eentje nog. Anita Baker. Haar enige, maar nou, eigenlijk succesje, Sweet Love. lokale omroep Regio Nieuws. De Korvel in Tilburg gaat natuurlijk weer Oranjedag vieren op Koningsdag. En wel van 10 tot 5. Dan is er live muziek aanwezig, attracties, presentaties, goede doelen en ook winkeliers hebben spetterende optredens en kraampjes. Ook zijn er nog vrijmarktplaatsen beschikbaar. Kinderen en goede doelen spreiden hun kleedje gratis uit op de Korvel. Het hele winkellint Korvel staat ook dit jaar weer bol van feestelijke kramen. Het is dus Oranjedag op Koningsdag op de Kovel van 10 tot 5. Safari Park de Beekse Bergen heeft de drie Diamond Thema Park Awards in ontvangst mogen nemen. Het park heeft gewonnen in de categorie Beste Dierenpark, Mooiste Dierenverblijf en de leukste acties op social media. Beekse Bergen is trots dat ze het nieuwe doorloopverblijf Edge of Africa hebben kunnen laten bekronen met de titel Mooiste Dierenverblijf. Daarnaast vinden ze het ook geweldig dat ze het beste dierenpark geworden zijn van Nederland door de bezoekers. Die hebben we namelijk gekozen. De organisatoren achter de Diamond Theme Park Awards willen namelijk parken uit België en Nederland in de kijker zetten. Maar ook andere parken in Europa worden meegenomen. Tot besluit het weerbericht. Temperaturen in de regio Goorlen en Riel gemeten om de beide 10 graden. De nachttemperatuur ligt op 2. Komende dagen hetzelfde weerbeeld, al wordt het vanaf vrijdag wat zonniger en gaat het wat minder regenen. Tot zover het lokale Omroep Goorlen nieuws Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl Dit is een noodoproep van Save the Children. Vanavond slapen in Bangladesh kinderen van nog geen zeven jaar noodgedwongen op straat. Verstoten, eenzaam en doodsbang. Het is hartverscheurend. Midden in deze ellende vonden we Iman, dakloos. Ook s'nachts helemaal alleen op straat. Er is niemand die hem beschermt. U kunt kinderen als Iman helpen. Ga daarom nu naar savethechildren.nl en doneer 3 euro per maand om deze kinderen te redden.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 Volgens mij 1970 als ik het goed heb. The Chamber Brothers en Funky in het eh, tweede uur van... Uh, de week. Het is 3 april 2019. Het is tien over tien. Even, even mijn moeder feliciteren, want eh, mijn moeder die is vandaag jarig. Ze is, eh, ik ga niet zeggen hoe oud ze is, dat vindt ze niet leuk, maar... Ze is in ieder geval 50 jaar geleden geboren. Voor de rest ga ik niet zeggen hoe, eh, hoe oud ze is, hoor.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 It's so perfect for a flying honeymoon. Oh, babe, come fly with me. Let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away. 1958. oude ga je ze vanavond niet eh, krijgen hoor. Frank Sinatra, The Voice. small bag. Blue Eyed Soul, Come Fly With Me. Vond je het leuk, voor Yes, sir. Yes, sir. I won't talk. I can't make up my mind, girl. So won't you make it easy on me and take this drink, then hit this weed. Two step with me, let's slip to the dance floor. On and on and on and on we go. I'll dip you if you want me to. You see, I really wanna get a little funk with you, biggity bump with you. A nigga wanna hump you and then just comfort you, and then I'll pop the top and lay you on the cot and get you nice and hot. Yeah, yeah. It's all to the real. We can do it like God. Come on, girl, let's chill. You know you want some more, girl. So come on. You know you want some more, girl. So come on. friendly skies with the S N double O P D O double G Y. Now don't ask why. Just keep looking good in the hood. Damn, girl, you're so fly. We can do what you want to. You say you drink Alizé, or was it Malibu? It don't really matter though. You remind me of the time when I had a hoe. She kept telling me, doggy dog, I gotta go. So I let her get in the wind and cold Mac the friend. Two plus two, it equals four. This is some shit that can last forevermore. I'm trying to put my bid in. No, I'm just kidding. Come on, Ma, get in. And don't ask where we going. Pippin' and hoeing, drink pouring and weed blowing. You know it, come on. You know big boss dog, so seal the deal. For real, got the baby face, and dog got the whip appeal, so name the place. This love I bring to you. On the real, baby girl, won't you do me your favor and sing? Snow. Pharrell Williams. Ze hadden meer samenwerken. Ook eh, Beautiful, dat was eigenlijk de grote hit. Maar het is ook leuk. Let's Get Blown. Ik ga je wat eh, nieuws laten horen. Iets nieuws van niemand minder dan Marvin Gaye. En ik hoor je denken, hè, Marvin Gaye? Die is toch al 35 jaar niet meer? Dat klopt. Eh, even kijken. Ja, dat klopt. Ehm, afgelopen, ehm, even kijken, vrijdag, toen kwam er een nieuwe album uit. You're the Man. Dat is een album uit 1972, ehm, wat dus eigenlijk afgelopen vrijdag pas is uitgebracht. Dus ja, tijdens zijn hoog, hoogtijdagen, zo mag je dat zeker wel zeggen, tussen 71 en 73, tussen het album What's Going On, zijn politieke album, zijn politieke statement, en tussen Let's Get It On. Dat was een beetje de geile porno-sexy kanten hè, van Marvin Gaye. Dat is uitgebracht vanwege ehm, het 80-jarige eh, ja, ja, overleden. Gisteren is het. Eh, eh, of ja, gisteren, ik moet goed zeggen. Gisteren zou hij 80 jaar zijn geworden, als hij nog had geleefd. En afgelopen maandag, op 1 april, geen grapje dus, ehm, is het 35 jaar geleden dat hij werd doodgeschoten door notabene zijn eigen vader. Er is nu een uh, nieuw album uit, dus You're Man. Ja, eigenlijk heeft, het dus jarenlang op de planken gelegen. Hè. Het komt dus uit 1972. Ehm, en is dat nou echt een, een nieuw studioalbum of niet? Want men zegt van wel, maar het staat vol met outtakes en ehm, er staan wat remixen staan er ook wat op. Maar je hoort, je hoort het voor de rest eigenlijk nergens aan, als ik eerlijk ben. er staan ook zelfs twee kerstliedjes op. ja, nou, goed, oké. ik brand zelf wel nog een keer een cd'tje, met een zon die kerstliedjes. Want ja, hoef de rest van het jaar niet te horen natuurlijk. En... nou, dat is die, die, die, die, die kerstliedjes. En wat had ik nou nog meer? we kijken. Maar ehm, in ieder geval ehm, een, een, een, nieuw, een nieuw album dus. Ehm, het is eh, afgelopen vrijdag uitgebracht. het album van de week is het dus. En ik, ja, ik, ga, ik, ga, ik ga er maar gewoon wat van draaien. Maar ik ben benieuwd wat, eh, wat jij ervan vindt. Maar wel Marvin Gaye op zijn best. Klassiekers, die zullen er niet meer eh, uit voortkomen, ben ik bang. Maar dit is wel mooi. De nieuwe single is dit. My Last Chance in de Salam Remi remix. This is my last chance. My last chance. My last chance. My last chance. solo er ook in. Oh, mooi, mooi, mooi. Wat ik nog wou zeggen, dat was eh, dat er een aantal liedjes van dat nieuwe album ehm, ja, dan wel eerder op speciale verzamelboxen of ja, zoiets hebben gestaan. You're the Man, eigenlijk een album dus uit 1972, maar het is dan ehm, na bijna 50 jaar toch uitgebracht, afgelopen vrijdag van... Eh, Wegen 1 en 2 april, want gisteren zou die 80 jaar zijn geworden. En uh, eh, 1 april was het 35 jaar geleden dat hij uh, ja, overleed. Die werd vermoord. Marvin Gaye, My Last Chance in de Salam Remy remix. Dat is hem uh, dan helemaal. Uh, ja, dan gaan we nou even terug naar de jaren 80. Exact 30 jaar geleden toen kwam dit de top 40 binnen. dat is een van mijn hobby's. Een van mijn kronkels. Want kijken wat er eh, zoveel jaar geleden in de top 40 stond. Nou, dit kwam 30 jaar geleden binnen. Ten City, That's the Way My Love Is. hey, dat is ook een Marvin Gaye titel. Toevallig. They promise to love a lifetime. Funny thing, then they change their minds. They home. separate ways. Love is just memory, but a young heart doesn't stay sad long. Another love so come. try hard to conceal it. Their hearts burn, cause they both know they can be. Ten City. That's the way love is. Daarvoor eh, nieuwe Marvin Gaye, de nieuwe single. My Last Chance in de Salam Raimi remix. Ik zal eh, komende vrijdag nog een, eh, een oudje draaien van, eh, van Marvin Gaye. He, want ik ben, op vrijdag ben ik dan bezig met een, een, een, basispakket. Dus liedjes die je minimaal één keer in je leven gehoord zou moeten hebben. Misschien dat deze van Ten City er ook nog wel eens een keer in komt. Juist omdat het dit jaar 30 jaar oud is. Deze week dus ja, 30 jaar geleden in de top 40 binnengekomen. Leuk, leuk feitje tussendoor. Over het houdt niet op gesproken... Ik heb een primeur voor je. Want uh, vanaf komende vrijdag. Dus het houdt niet op. Niet van 7 tot 8. Niet van 7 tot 9. Maar van 7 tot 10. En dat is vanaf uh, deze week. Vanaf deze maand. Iedere vrijdag. Iedere vrijdag drie uur lang. Het houdt niet op. We krijgen er een, uh, een uur bij. Hoera, hoera, hoera. Verloop voorlopig nog niet van me af. Ten City, that's the way love is. Dit is uh, Mantronics. Got to have your love. net toch over het houding niet op eh, had. Komende vrijdag is het ook 25 jaar geleden dat eh, Kurt Cobain is eh, overleden. Dus daar ga ik proberen ook sowieso ieder uur iets van te draaien van Nirvana. Maar nu niet. Het is uh, de Week. Het, het, nou, oudere programma, maar dan in een nieuw jasje. Isabel Visser die laat onder andere weten dat ze het, ja, het nieuwe jasje prima vindt passen. Nou, dat is helemaal mooi natuurlijk. Mentronics, Got to Have Your Love. En over ja, liefde en liefde en alleen maar liefde gesproken. Dit is iets nieuws. Het komt uit Nederland en het wil maar niet. Het wil maar niet voor deze gasten. En dat is zo jammer, want het is alleen maar funky shit wat ze maken. Alleen maar blije liedjes. Uit Nederland dus. Nederlands fabrikaat. Love the System, de nieuwe single. Nice Life. Can I dig it? You can dig it like a real big shovel. You got that thing. What thing? I'm a seed in a crossword puzzle. We love an up disposition. I got it. You got a suspicion? No, I got it. It's personality. Ooh, you desire my sexuality and I'm you. sexual. And it ain't that flexible. Nobody will do if it ain't you. Ooh, quite sensual. Would you like to dance? Would I? You're allowed to hit me. DJ, put a slow jam up. Eric, you're with me. live my life sweet with cola and banana. But my life has been less sweet since I laid eyes on you. Cause there's no thing that is as sweet as everything you do. You make life fun. laat van de week uit Nederland. Love the System, de nieuwe single. En die heet... Nice Life. Nice Life. Heerlijk. Och, wat een energie. En het wil maar niet. Dat terwijl het uit Nederland komt. Zou je niet denken. Funky shit, want ja, het is uh, eh, Breek de Week. Het... Ehm, ja, programma wat je kent, maar dan in een nieuw jasje. We draaien vanaf vandaag alleen nog maar soul, funk, disco en af en toe een mespuntje jazz. Deze man, of, eh, deze man die ken je van uh, eh, 1 nummer 1 hits. 19. In Vietnam, it was 19. Nee, nee, nee, 19. Maar hij had nog een, eh, een eh, top 10 hit. Oh, misschien dat ik die nog wel leuker vind. Mag ik dat zeggen? Dat mag ik zeggen. Paul Hardcastle, daar heb ik het over. En Don't Waste My Time. 6FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomopgoorlen.nl. zijn aan het eh, spinnen met eh, onder andere de spinners. Die uh, passen daar dan wel goed bij, als ik het zelf. Ja, verschillende hits scoorden zij. De Rubber Band Man, dat ken je natuurlijk. Working My Way Back to You, dat is allemaal eind jaren 70, begin jaren 80 materiaal. It's a Shame, 1970. ja, ook wel, maar dit, uh, nou, dit, was, nou, dit was ook nog wel redelijk bekend, toch? Uit 1973 volgens mij. De Spinners en I'll Be Around. En van de Spinners gaan we dan naar uh, Spin That Reel. Oh, even een turn op de beest eh, knijter. Van High Tech Tree en Jacket K. Spin That Reel. So deaf, any term is alright. When your DJ plays the K, you will listen to what the kid has to say. Cause you know it's too damn straight. Can't wait, gotta get on. Tech Tree samen met Ja K. I'm here to promote the music. En eh, mocht die stem je bekend voorkomen, dat kan kloppen. Want ehm, zij deed ook de vocalen. Ze, stond niet, eh, nou, ze, stond, zat niet in de clip, maar ze deed wel de vocalen voor Pump Up The Jam van eh, Technotronic. Ja, Kid K deed dus ook de vocalen op deze van High Tech Tree en Spin That Wheel. Ik heb nog een nieuwe voor je. Ehm, dit is ja, Chelsea. Ja, daar komt ze dan niet vandaan, maar zo heet ze. Chelsea Wilson. Ze komt uit, eh, uit Melbourne en ze doet van alles. Ze zingt, ze schrijft, ze broadcast en ze is zelfs DJ. Nou, dan moet ze maar binnenkort eens langskomen. Maar ze maakt ook muziek. Dit is haar nieuwe single van haar nieuwe album. Dit is The Word Is Out. nieuwe single van eh, Chelsea Wilson, The Word is Out. Zo heet hij dan uh, officieel. Van een nieuwe album, Chasing Gold. En dat is eh, nog niet eens zo heel lang uit. Ik denk, ja, sinds 27 maart. Nieuwe single, The Word is Out. Met een lekker funky gitaartje erin. Dus Break Machine. down and on the ground. Dance. Nog even het eh, weerbericht van vandaag, samengevat, muzikaal. Eddie Kendricks uit de Temptations. Hij ging solo. Hij ging eh, weg van de Temptations. Want hij eh, wilde ja, liefdesliedjes maken. En de Temptations die wilden juist wat politieke ja, onderwerpen pakken. Dus hij kwam met dit. Date with Dwayne uit 1972. zo fijn. Dit vind ik zo fijn. Eddie Kendricks. En The Date with the Wayne. Dit is het nieuwe Break de Week. Vanaf vandaag alleen nog maar soul, funk, disco in het radioprogramma. En af en toe ook een mespuntje jazz. Stan en Joel Gilberto. 1964, gezamenlijk album The Girl from Ipanema. Dat was eigenlijk, uh, eh, nou de hit, ja, mag ik wel zeggen. Alleen de top 40 bestond in 1964 nog niet. Kwam pas een jaar daarna. Dus in Nederland is het officieel nooit een hit geweest. Hè? Maar toch, hè, daar rekenen we gewoon mee. Stangets Destapinado. Dat was eh, de ene laatste. Ik sluit af dan met iets nieuws. Ik heb hem eh, een paar weken terug heb ik hem al één keer laten horen. Maar ik dacht, ja, ik ben nou terug met een ja, soul-programma, funk-programma. Ja, in de breedste zin van het woord, dan eh, pas deze daar nog wel tussen. Afsluiten met iets nieuws. Ik spreek je vrijdag weer. Dit is Mood samen met Damon Tourette en Slow Down. Why don't you need me the way I need you? Why won't you let me be that true to you? Why don't you need me? way I need you. Why won't you let me be that true to be you? Everybody's above that light. Drinking, smoking, smash all night. What to do when love's not right? Baby, look up to the sky. I'm here you know, you know, I would take. time on my shoulder. dit is het